bent zo ver weg. Ben met gedachten bij jou. Kun je het niet zien in mijn betraande ogen? Je bent zo ver weg. Ben met gedachten bij jou. Kun je het niet zien in mijn betraande ogen? onprettig gestoord. In mijn buik vliegen vlinders, sinds ik van jou heb gehoord. Ik ben ziek van liefde, mijn hoofd draait rond op hol. Ik ben zo duizelig, ik kan alleen aan jou denken. Je bent zo ver weg, ben met gedachten bij jou kun je het niet zien in mijn betraande ogen. Je bent zo ver weg, ben met gedachten bij jou. Kun je het niet zien in mijn betraande ogen. ik niet eten kan, dat ik niet drinken kan. Mijn maag zit in een knoop als jij er niet bij bent. Weet ik niet wat ik moet doen, naar scenario's in mijn hoofd. Die ik naar uit moet werken, schrijf een lied als beloofd. Zeven pagina's en boeken vol. met een stroom en woord vertellen. Wanneer zal jij weer bij me komen? Zeven pagina's en boeken vol met een stroom aan woorden. Wil je zoveel vertellen? Wanneer zal jij weer bij me komen? Je bent zo ver weg, ben met gedachten bij je ben met gedachten bij jou. Dan kun je het niet zien in mijn betraande ogen.